Veel burgemeesters hadden daarom gevraagd. We vroegen ook even naar wat reacties op een school. Ja, ik vind het een beetje onzin dat mensen eh, messen gebruiken om te vechten... of gewoon voor, de, voor als er iets gebeurt of voor veiligheid. Je kan beter gewoon, als je in een gevecht eindigt, je vuisten gebruiken, vind ik. Naast een verbod op de verkoop van messen komen er ook meer kluisjescontroles op scholen. Een grote wapeninzamelactie en kan er vaker preventief gefouilleerd worden. Twee mannen die zijn opgepakt voor het vernielen van een coronateststraat in het Brabantse Beek en Donk blijven nog zeker twee weken vastzitten. De twee zouden het niet eens zijn met de coronamaatregelen. Het Openbaar Ministerie vindt het onacceptabel in deze crisistijd en vindt het ook zeker geen gewone vernieling. De politie heeft heel wat illegaal vuurwerk gevonden. In een schuur in het Gelderse Herwijnen lagen zo'n 600 cobra's. Zware knallers zijn dat. Een paar kilometer verderop vonden agenten ruim 300 kilo illegaal vuurwerk. En ook in Brabant was het raak. In een huis in Erp werd 244 kilo aan illegale knallers gevonden. In totaal zijn er drie mensen opgepakt. En nog een schattig verhaal uit Engeland. Een jochie van zes was met zijn moeder naar de McDrive. En daar zei hij dat hij iets aardigs wilde doen voor iemand anders. Hij zei tegen de McDonald's-medewerker dat hij wilde betalen voor degene in de auto achter hem. To make the person happy and be kind. En wat het jongetje had bedacht, gebeurde ook. En de man in de auto erachter, achter hen, besloot daarop te betalen voor de auto daarachter. En die weer voor de auto daarachter. En zo deed iedereen in de rij mee. De moeder van het jongetje is heel trots, zegt ze tegen de BBC. You know when everyone thinks their child's amazing, he is amazing. And anyone who meets him would say he's the most kind-hearted, lovable little boy ever. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe en het gaat harder waaien. Morgen kan het even regenen. Het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer met een half uur vertraging.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 This is what you believe you should gain. Satisfaction becomes a shining example. A test is a sample of a new race. It has ample supply positivity. You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity, don't you know?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 selective, be objective, be an asset to the collective. you know you gotta get a life. Don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house. All caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. don't mess with my head. Don't tell me you're falling your feet still on the don't mean it. Oh yeah, you know you struggled to memorize the way you felt between your thighs, the pleasure that made you cry. I feel so good to be bad, not worth the aftermath. After that, after that, try to get you back.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 Er is te weinig capaciteit door de coronacrisis. In de nieuwe wet moeten gemeenten de inburgering gaan regelen voor nieuwkomers. Het onderzoek naar het Chinese coronavaccin Sinovac in Brazilië is hervat. De dood van een van de deelnemers blijkt volgens de directeur van het Braziliaanse onderzoeksinstituut niets te maken te hebben met het vaccin. En de veiligheidsregio's IJsseland en Noord- en Oost-Gelderland staan karbietschieten rond de jaarwisseling toe. Het kabinet wil een algeheel vuurwerkverbod. Karbiet valt niet onder het vuurwerkverbod volgens de veiligheidsregio IJsseland. Het weer, vannacht regen en veel wind, een graad of 9.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 Toen alles nog zo voorbestemd en rozenkleurig leek. Een gelukkig einde bleek uiteindelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is meestal hoe het gaat. Foto's in de prullenbak en spullen die wordt ingeruild voor haat.